11 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het aantal doden door een woningbrand in Duiven in Gelderland is opgelopen naar drie. Nadat buren hadden gezien dat het huis in brand stond... probeerden ze de bewoners nog te waarschuwen... maar het lukte niet om ze eruit te krijgen. Aanvankelijk vond de brandweer twee lichamen in het uitgebrande huis. Later werd er ook een derde lichaam gevonden. De politie gaat er niet vanuit dat er nog meer mensen in het huis in Duiven waren. Motorcoureur Edwin Straver is afgelopen nacht overleden... aan de verwondingen die hij vorige week opliep in de Dakar-rally. De 48-jarige Straver viel tijdens de voorlaatste etappe en brak een nekwervel. De coureur had 10 minuten geen hartslag... en werd na reanimatie naar het ziekenhuis in Riyadh gebracht. Bij de Dakar-rally kwam dit jaar ook een Portugese motorcoureur om... En sinds de eerste editie in 1978 kostte de woestijnrace aan tientallen mensen het leven. Onder wie twee Nederlanders in de jaren 80. In de Chinese stad Wuhan wordt binnen 10 dagen een ziekenhuis gebouwd... waar maximaal 1000 mensen met het nieuwe coronavirus terecht kunnen. Ondertussen mogen in zeker 11 Chinese steden mensen voorlopig niet met het openbaar vervoer. Zo'n 37 miljoen Chinezen hebben hiermee te maken. In de hoofdstad Peking zijn de verboden stads- en meerdere tempels voorlopig gesloten. Ook Disneyland in Shanghai gaat dicht. Er zijn nu zeker 26 patiënten overleden aan het coronavirus... vooral mensen die al verzwakt waren. Het aantal zieken ligt rond de 900. Elektrische stepjes blijven voorlopig verboden op de openbare weg. Na het stintongeluk in 2018 zijn de eisen voor deze voertuigen aangescherpt. Zo moeten de zogeheten e-steps twee onafhankelijke remsystemen hebben. Sinds de invoering van die regels is er geen enkele aanvraag ingediend voor de stepjes. Het weer, veel bewolking. Op sommige plekken komt de zon soms wel tevoorschijn. Het is vrijwel droog, het wordt 3 tot 7 graden.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 Don't there's more to us. Free us to be till the queen will disagree. There's more to us. built so they can break sky FM. my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a knife. And you've opened up your heart and shined on me. lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I. You don't I'm so in more, girl, you never have to worry about nothing You know it's cause you know you're on your body's just own Cause your body's on fire Show me how to control it And go ahead, you can and get higher Girl, I love how you hold it I put my hand there Hold it, I'ma be right rider I'ma be right rider I'ma be right rider I'ma be right rider reaching on my phone for you to put your hand on. Girl, you are the one. I don't understand it. How you lighting up the room with your clothes? Cause girl, you just own it. just moaning, Cause my body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you hold it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right by I'ma be right by I'ma be right by de should morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek?